Twee uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. De hoofdverdachte van de Eindhovense mishandelingszaak kan waarschijnlijk niet worden uitgeleverd. Volgens de Belgische krant Het Laatste Nieuws heeft het Hof van Cassatie bepaald... dat alleen meerderjarige Belgen aan een ander land mogen worden uitgeleverd. De Belgische hoofdverdachte is 17 en kan volgens die bepaling dus niet worden uitgeleverd. De vier andere verdachten zijn wel meerderjarig. Het Belgische Hof van Beroep zou eergisteren beslissen of de vijf verdachten uitgeleverd mogen worden... maar zijn meer tijd nodig te hebben. PvdA-leider Diederik Samson wil dat er half april een oranje akkoord ligt... waarin nieuwe bezuinigingen worden vastgelegd. Het zou gaan om een bedrag van zo'n 4 miljard euro... zei hij in het tv-programma Pauw en Witteman. Samson vindt het onverstandig om in 2013 al nieuwe bezuinigingen op te leggen. Eerder vanavond hebben premier Rutte en vicepremier Ascher overlegd met de voormannen van werkgevers en werknemers over een sociaal akkoord. Dat bevestigen bronnen rond het kabinet. Voorzitter Wientjes van VNO-NCW en FNV-voorzitter eh, Heerts zijn bijgepraat over de manier waarop het kabinet tot dat brede akkoord wil komen. De Verenigde Staten gaan Syrische rebellen steunen met medicijnen en voedsel. Wapens of ander militair materieel krijgen de tegenstanders van president Assad voorlopig niet van de Amerikanen. Dat melden goed ingevoerde bronnen aan persbureau Reuters. Ook krijgen de rebellen vooralsnog ook geen niet-dodelijk militair materieel... zoals bijvoorbeeld scherfvesten, nachtkijkers en panzervoertuigen. Vandaag praten de verschillende landen in Rome met de Syrische oppositie... en die oppositie vraagt om politieke, humanitaire en militaire steun. Er komt weer een algeheel rookverbod in de horeca. Staatssecretaris Van Rijn neemt daarmee de wens van de Tweede Kamer over. Volgens Van Rijn kan het nog wel even duren voordat het verbod daadwerkelijk is ingevoerd. De tabakswet moet misschien worden aangepast en dat kan wel anderhalf jaar duren. Een eerder algeheel rookverbod moest onder druk van rechtszaken deels worden teruggedraaid.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 Another night. Finally a cloud that never brings you rain. And I'll show you a man who never ever brings you pain. Find me a bird, and if you can prove the bird you found has wings and still can't fly, I'll show you a man. Dynamite, When I'm All Alone. Je hoorde de stem van Dusty Springfield. Welkom, dit is De Nacht de Anders, het muziekprogramma van de VARA. Ja, ja, muziekprogramma op Radio 1. Maar wel een bijzonder muziekprogramma, want je hoort eh, de muziek van alle kanten. Alle eh, meest uiteenlopende genres komen voorbij. Hoewel alle genres, de meest uiteenlopende genres komen voorbij. Laten we wel netjes Nederlands blijven praten, hè hebt al je portie gehad bij Casaluna met uh, pittige rockmuziek. Nou, wie weet eh, krijg je de komende uren ook nog wel een pittige gitaarklank te horen. Wat eh, nog even terugkomen op Dusty. Voor de fans, als je de mogelijkheid hebt om op de televisie BBC voor te kunnen ontvangen... dan zou ik zeggen, ga er morgenavond voor zitten. Want vanaf 10 uur dan is er heel veel Dusty op dat eh, televisiekanaal BBC4. Het begint met een eh, compilatie van optredens die de zangeres eh, in de jaren 60 en 70 maakte bij de BBC. Dan volgt er een portret en aansluitend nog een aflevering van een hele oude tv-show met daarin als special guest Scott Walker. Nou, dat is allemaal morgenavond op BBC 4. Maar dan moet je wel een speciaal eh, duur abonnement hebben bij je kabel, exploitant Of een schoteltje op het dak die eh, de Astra 2 kan oppikken. Dan heb je het zomaar gratis voor niks. Dusty die dus. En dit uur nog eh, sowieso twee eigen opnamen. een hele actuele met daarin de zang van Ellie Goulding. En echt een archiefopname, die heb ik ook. Uit het Denk aan Henk archief kun je gaan luisteren naar eh, een hele oude opname van uh, Robin Hazen. Met Flaco Jiménez. Deze man komt uit eh, New York, maar die heeft Puerto Ricaans bloed door daderen vloeien. Jawel. Het gaat om Chico Man, Estan Yamando. Dat is in ieder geval de titel van het nummer dat hij gaat zingen. Je Mendes hier bij Radio 1. Walk de Dinosaur. En daarvoor hoorde je dan Chico Man en Estan Yomando. Afgelopen avond in Barneveld in het Schaffelaar Theater... dat was een hele bijzondere voorstelling van uh, Cesar Zuiderwijk. Inderdaad, de drum van de Golden Earing. Die had daar een eh, programma voor jong en oud voor drummers en gewone mensen, zoals dat heet. Zij uh, eh, maakte daar een programma wat natuurlijk in het teken stond van het slagwerk... maar het bijzondere daarvan was dat er ook eh, eh, enige interactiviteit was met het publiek. er werd een speciaal lied gemaakt, gezongen. En verder konden mensen ook nog meedrummen als ze daar behoefte en zin in hadden. Het programma dat heet Trommelfluit afgelopen avond in Bardenveld in het Theater. Maar er komen nog meerdere voorstellingen aan. Vrijdag bijvoorbeeld in Den Haag in het Dakota Theater. En zaterdag dan is onze drummer Cedar Zuiderwijk van de Golden Earring in Maasluis in Theater De Koningshof met dat programma Trommelfluit. En hier is hij dan met zijn band. De Golden Earing van de CD The Naked Truth. De akoestische versie van Long Blonde Animal kid out of under your spell too long. Now people keep me at a distance. Everything I do is wrong. Is it proper? Disintegrated devil. I sing my song. This cannot continue. This cannot go. knows that I go for those long legged blonde haired girls. And they always take real good care of me too, you know. I got myself this brand new long blonde animal now. every morning when I wake up and I see that beautiful blonde hair lying on the pillow next to me, I just can't stop. I gotta do it. I gotta do it. I gotta do it right away, you know what I mean? I gotta sing. I go out. Golden Earring live in een akoestische opzet. Je hoorde Long Blond Animal van het album The Naked Truth. Een cd die de band in 1992 liet verschenen. En meer Golden Earring akoestisch kan je 12 maart gaan bekijken in het Amsterdamse Carré. Jawel. <laughs> daar zullen ze verschijnen. Maar nog even terugkomen op die uh, solovoorstelling van Cesar Zuiderwijk... de trommelfluit eh, aanstaande vrijdag in Den Haag in het Dakota Theater. Als je daar naartoe gaat, dan zal je daar ook iets anders waarnemen. Namelijk eh, videocamera's. Want wat gaat er gebeuren? Die voorstelling die zal ook worden opgenomen... om daar later een DVD van uit te brengen. Goed, tot zover de <laughs> toestanden rondom de Golden Earring. Al 50 jaar zijn ze bij elkaar en je hoort ze zijn nog steeds eh, volop actief. Ellie Goulding, ik had haar al aangekondigd. You show the light, I'm stormy tattoo star. Niet mooi om te horen. Je hoorde een akoestische versie van het eh, nummer Lights... bekendgemaakt door Ellie Goulding. Maar deze keer dus niet de plaatopname, maar een eh, eigen opname... uit de VARA-archief. En deze is niet zo oud. Die werd namelijk 9 eh, november jongsleden gemaakt... in het ochtendprogramma van Giel op 3FM. Ook op 3FM, en dat is dan weer een hele tijd geleden... in 1994 gebeurde dat. Toen was bij het programma Denk aan Henk te gast... de band uit Amerika, de Rowan Herzen. Hey baby, ¿qué pasó? zegt dat je van mij houdt. Hey baby, que Vanaf vandaag hier voor mij valt. Rij ook nog hier een keer Je hebt mij om te wachten. Al die ontiegelijk lange nachten. Voordat ik weer terug bij jou Hey baby, que dat hier van mij houdt. Hey baby, pas zo. Dat hier nog maar van mij valt. live bij Denk aan Henk in 1994 op eh, Radio 3. Je Que op de plaat hebben ze dit nummer gemaakt... samen met Flaco Jiménez. Helaas op eh, de gegevens van de banden die destijds zijn achtergelaten... bij het programma van Denk en Henk staat eh, eh, niet vermeld wie de accordeon heeft bespeeld. Dus wie weet was het wel Flaco Jiménez. We zullen het eh, niet weten. En Henk weet het ook niet meer zo precies. Kepa zo hoorde je in ieder geval. Eh, de band is morgenavond, vrijdagavond is dat dus te bekijken in Hengelo. Dus zullen ze optreden in de metropool. En zaterdag dan zijn ze voor twee optredens in Utrecht. S'avonds kan je en Herzen gaan bekijken eh, in Tivoli. En smiddags tussen de middag dan treden ze op in eh, Café de Floor in. Want en is de muzikale gast in Spekers met Koppen. En dadelijk Spekers met Koppen Cabaret. Hier in de nacht klinkt anders, maar eerst een hele oude van de Mindbenders. Mindbenders wat je de kraamkamer van Tennessee zou kunnen noemen. Eh, je had namelijk ehm, halverwege de jaren 60 Wayne Fontana en de Mindbenders. Nou, die Wayne Fontana die, eh, <laughs> die, had het eh, hoog in de bal op een gegeven moment. Die dacht van ik ga een solo carrière waarin zonder die Mindbenders. En de zang die werd toen overgenomen door Eric Stewart. De band die bestond toen uit uh, eh, Erik Stewart, dus gitaar, die ook de zang deed. Bob Lang en Rick Rothwell. En die Mindbenders hebben één grote hit gehad. Namelijk A Groovy Kind of Love. Dus later nog eens een keer gecoverd door uh, Phil Collins. Ik liet je een andere hit horen van eh, die Mindbenders... in de slipstream van dat Groovy Kind of Love. En dat was namelijk Can't Live Without Her. 1968, toen besloot Bob Well, Bob Lang, de basgitarist, om eh, de groep te verlaten. En in zijn plaats kwam Graham Goldman. En die Graham Goldman, dat was eh, een, jongen die op dat moment ook al zijn sporen verdiend had. Vooral als eh, componist en tekstschrijver. Want hij was onder andere de componist van uh, Bustop van de Hollies. no Milk Today, dat is ook van hem. En dit is ook een compositie van zijn hand. Van Graham Goldman. Die Artbirds inderdaad. For Your Love. die compositie van Graham Goldman. Graham Goldman die in 1968 uh, Erik Stuart ontmoette bij de Mindbenders. En dat was het begin van een langdurige samenwerking. Onder andere in Tennessee. samenwerking van Graham Goldman en Eric Stewart in Tennessee. In onder andere dit nummer Feel the Love komt uit 1983 en is te vinden op Windows in the Jungle. 10 ze bestaan nog steeds, deden een paar jaar geleden nog eh, her en der wat optredens. Onder andere ook in ons land. En Graham Goldman, die in mei 67 jaar oud zou worden. Van hem is eh, een paar maanden geleden een nieuw album uitgekomen onder de titel Love and Work tijd om daar eens een nummer van te gaan draaien hier in de nacht klinkt anders. En dat gebeurt dan bij deze. Uit dat Love and Work. Graham Goldsman met het nummer Put in My Face in Love. I hear the train coming, rumbling down the track. For me, I'm going up it. I'm never coming back. To pain and shame and heartache. leaving them all behind. I got a cause to celebrate, a miracle to sign. Now it's time to be putting my faith in love. I'm breaking a date with sorrow, seeing a new tomorrow. And where I'm headed, I don't know. I'm putting my faith in love. We all stand at the crossroads what No one said it would be easy. For me, I found it tough. I've wandered through the wilderness. Now I've had it with that stuff, and that's enough. I'm putting my I found it tough. I've wandered through the wilderness. I've had it with that stuff. That's enough. And I'm pulling my bit of love. I'm breaking a date with sorrow, seeing a new tomorrow. Where I'm headed, I don't know. I'm putting my faith in love. There's a light that's shining, every cloud's got a silver lining. I found a new Love and Work. Een album dat afgelopen zomer al verscheen... maar in Nederland zo goed als geen aandacht heeft gekregen. Vandaar dat ik het maar weer eens eventjes heb opgepikt... dat album van Graham Goldman, die trouwens in april... Uh, alleen in het Verenigd Koninkrijk uitgebreid gaat toeren met andere muzikanten... voor een akoestische, akoestische show onder de titel Full of Songs. was only the two of us, I could die. gitaarmuziek ook hier in de nacht klinkt anders. Je hoorde de geluiden van de Schotse band Biffy Clyro, Black Chandler, een single van vorig jaar. Zo dadelijk, Tom Waits. Hier bij de Nacht Klinkt Anders de Varen op Radio 1. Maar eerst neem ik je mee naar afgelopen zaterdag naar Café de Floor in in Utrecht. Spekers met koppen, met daarin zoals gebruikelijk ook het Spekers met koppen cabaret. Hier is Dolph Jansen. Er zijn steeds meer buurthuizen, Berichten de Volkskrant deze week omdat gemeentes moeten bezuinigen zijn al zeker 100 buurthuizen gesloten... en vele tientallen worden met sluiting bedreigd. Aan tafel zijn aangeschoven eh, de voorzitter, de penningmeester... en de secretaris van buurthuis Ons Huis. En dat is in Luchel. Ik begin bij de voorzitter, Peter van Gestel. Fijn dat u kon komen. Ja, geen probleem. Eh, ik moet wel eerlijk zeggen dat wij getwijfeld hebben of hier zou u komen. Want? Ja, we waren toch huiverig eigenlijk dat u in deze uitzending eh, van ons buurthuis... dus eigenlijk een karikatuur zou maken een karikatuur. En waarom was u daar bang voor? Nou ja, het is toch een onderwerp dat zich daarvoor leent natuurlijk. Hè? Veel mensen zien buurthuizen toch als een plek met gekke mensen. Een beetje de outcast eigenlijk. Hè? Die samenkomen voor allerlei obscure hobby's waar heel weinig animo voor is. En, en dat is het niet? Nee, zeker niet. Het is veel meer dan dat. Wat is er bijvoorbeeld in uw buurthuis te doen? Nou ja, we hebben binnenkort een, eh, een Warhammer-toernooi. <laughs> Wat voor toernooi? Warhammer. Dat zijn dus eigenlijk kleine fantasiepoppetjes die we dus handmatig beschilderen. En daar spelen we dan een veldslag mee. Bij ons in het buurthuis. Ja, dat, dat, spijt me dan, maar dat, dat klinkt dan toch behoorlijk obscuur. Zegt u nou dat ik een weirdo ben? maakt u nou een karikatuur van mij? Zit u nou een karikatuur van mij te maken? Nee, maar ja, u kwam met warhammen. Ja, dat is lekker makkelijk. Geef mij maar de schuld. Nou, ik geef naar uw buurman, eh, penningmeester Schuster, Kamphuis. Meneer Kamphuis, wat is het belang van uw buurthuis? Niks zeggen, Schuster, want ze maken een karikatuur van je. Gewoon de kaken stijf op elkaar houden, jongen. Het woord is nu even aan meneer Kamphuis. Niks zeggen, Schuster. dat Deurs, het is dus moeilijk, Peter. We hebben wel nog een godsnaam te verliezen, man. Stel nou dat ze een karikatuur van ons maken. Wat dan nog? Ja, inderdaad. En trouwens, ze hebben geen enkele reden om een karikatuur van ons te maken. Waarom zouden ze een karikatuur van ons maken? ik zou het ook niet weten. Ik vroeg naar het belang van het buurthuis. Ze zijn een karikatuur van je aan het maken, Schuster. Zie je dat dan niet? Hoezo kunnen ze nu al een karikatuur van me hebben gemaakt? Je stem, Schuster, je stem. Je klinkt als een volslagen idioot. Oh, wacht even hoor. Ik klink als een idioot. Heb je godverdomme zelf wel eens gehoord? Heren, heren, Ik weet dat ik als een idioot klink. Daarom wil ik hier niet heen komen. Luister, het buurthuis is een plek van samenkomst. Ook voor oudere mensen. Die kunnen daar bijvoorbeeld lekker bridge of bingo, man. Och, dit, daar kan er ook nog wel bij. Brits of bingo. Nou dan denken alle mensen, wat zijn dat voor freaks? Huh? Die zitten daar een beetje te, bingo bingoen met z'n allen. Nou ja, bingo is eigenlijk heel gangbaar, hoor. Ja, Peter, bingo is juist heel normaal in een buurthuis, hoor. Och, ja, nee. Oh, het is weer alles op Peter van Gesteldag. Sorry, dat toch allemaal. Hè? Britsje, heel normaal. Hè? Dan vinden jullie het zeker ook normaal dat er bij de verkiezingen gestemd kan worden in het buurthuis. Ja, dat, dat is heel vaak zo. Ja. Echt? Ja. Ja, ja een bretje en een, een latex pakje. Is dat ook normaal? Waar komt dat nou weer vandaan, man? Dat, dat, vinden veel mensen niet normaal. Dat niet? Oké. Ja, dan vind ik het ook gewoon lastig in te schatten, denk ik. Eh. Ja. Goed, we zijn een beetje aan het einde van het gesprek gekomen. Ehm, nou is alleen de secretaris, meneer Van Aas, nog niet eh, helemaal aan het woord gekomen. Och nee, dan gaat meneer Van Aas zich druk te gaan bemoeien. Huh? Nou is de gekke parade compleet. Nou, dat hadden we toch min of meer zo afgesproken. Dat, eh, Wat? We hadden helemaal niks afgesproken. Zeg, nu eens rustig, jongen! En dat de heer het woord zouden voeren en dat ik eventueel zou bijspringen als het nodig was. Maar ik vond eigenlijk een heel eh, soepel gesprek. Volgens mij hebben we buurtwijs wel weer goed op de kaart gezet. Nou, dank voor uw komst. Tot ziens. Oh, graag gedaan. the eggs, taste the bacon on the frying pan. The wine and dog pigeons on the steeple bell rope. And the dogs tip the garbage pails over last night. And there's always construction work bothering you. Saturday surprise. He says got a pistol on the register side. het vrijstig op Sword Fish Trombones, de LP van Tom Waits, die in 1983 verscheen. Daarvoor had je Dolph Jans ehm, met andere personen in een cabaretfragment van afgelopen zaterdag, zoals het werd uitgezonden in Spekers met Koppen. En straks tussen half vijf en vijf, vier in de nacht, in anders meer Spekers met Koppen cabaret. Maar ook de columns van Martijn Koning en Wim Daniels. Maar eerst muziek uit Algerije. Saudit Massi. Dilini deze muziek. Je hoorde de stem van zangeres Suat Masigir. En het de titel van het, liedje dat ze zong. Een andere zangeres hoor je dadelijk na het nieuws. Dat is namelijk de stem van Brenda Lee. Jawel, die oude Brenda Lee, die leeft nog steeds. Maar eerst even een eh, popweesje van een paar jaar geleden. Cooks, she moves in her own way. So at my Monday, I was hoping your to things. It's not about your makeup or how you try to shape up to these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey. So now you pour your heart out, you're telling me you're far out. Not about to lie down for your cause. But you don't pull my strings, cause I'm a better man. Moving on to better.